Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In het Noord-Hollandse Velsen-Noord is het cruiseschip voor duizend asielzoekers aangemeerd. Volgende week kunnen de eerste mensen aan boord, vertelt de burgemeester. Want de nood is natuurlijk eh, heel hoog. We zien allemaal de beelden daar in, eh, in, in Ter dat mensen buiten eh, moeten slapen. Dus daar willen we zo snel mogelijk een oplossing voor bieden. Maar het moet hier wel veilig zijn. Daar, staan wij echt voor, daar ben ik ook voor verantwoordelijk. Daar wordt de komende dagen hard aan gewerkt. En zodra de gemeente Velsen zegt, nu is het veilig, dan kunnen ze hier te komen. Het gaat om een tijdelijke opvangplek. De asielzoekers kunnen tot februari op het cruiseschip blijven. Velsen Noord besloot afgelopen zomer om mensen op te vangen... omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel al maanden overvol zit. President Poetin gaat meer Russen naar het front sturen. In een toespraak op televisie heeft hij 300.000 ervaren militairen opgeroepen... om te vechten in Oekraïne. Ook zei hij dat het Westen probeert om Rusland te vernietigen... maar dat zijn land veel wapens heeft. Premier Rutte verwacht niet dat Poetin gekke dingen gaat doen. En op het Australische eiland Tasmanië zijn honderden grienden aangespoeld. Dat zijn een soort walvissen. De helft daarvan is nog in leven en reddingswerkers zijn druk bezig om de dieren te redden nu. Een makkelijke klus is het niet. Het strand waar ze liggen is namelijk moeilijk te bereiken. <laughs> Ja, het wordt weer smikkelen en smullen voor alle wilde zwijnen op de Veluwe. Boswachters schatten dat er deze herfst bijna 6 miljoen kilo aan eikels en beukennootjes uit de bomen gaat vallen. Vorig jaar viel dat juist tegen, waardoor flink minder zwijntjes de winter overleefden of biggeltjes, biggetjes kregen. Er is dus genoeg voor iedereen dit keer en ze kunnen al aan hun feestmaal beginnen, want door de droogte regent het in augustus al eikeltjes. Krijgen nog het weer? Het regent geen eikeltjes vandaag. Het is vooral lekker zonnig en er staat weinig wind. Graadje of 18 wordt het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam...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 Now you want to retire with my love. See all the little good they make me no no. This distance is taking a hold of me for sure, baby come. Closer. Uh, girl, I make Oh Girl, I want make you like make you pull over.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 Ah. And if not the price be that, I feel like to see ya. Ah. I never traded up been gone. emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó.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 Nee, je bent niet beter. Ik weet al lang dat jij niet eerlijk bent want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart, het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen gewet. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op.